om de volgende 8 miljard euro aan noodhulp te ontvangen. Intussen zal het Griekse begrotingstekort dit jaar waarschijnlijk uitkomen op 9 procent... en dat is hoger dan verwacht. Volgens Papadimos zijn daarom meer bezuinigingen noodzakelijk maar dat zuidt op verzet van de conservatieve coalitiepartij Nieuwe Democratie. Partijleider Samaras zegt dat hij geen extra bezuinigingen zal accepteren en ook de vakbonden zijn daartegen. Het boren van een metrotunnel onder de Amsterdamse wijk De Pijp lijkt nauwelijks schade te hebben veroorzaakt. Metingen laten een verzakking van enkele millimeters zien, ruim binnen de marge. De nieuwe Noord-Zuidlijn gaat recht onder de huizen en winkels van De Pijp door. Wethouder Wiebes spreekt van een bijzonder spannend deel van het bouwtraject. Nooit eerder werd in Nederland recht onder bebouwing geboord. Boormachine Molly had 24 dagen nodig om het traject van 300 meter onder de pijp af te leggen op een diepte van 30 meter. Bewoners konden enkele dagen in een hotel overnachten, maar daarvan maakten maar 37 huishoudens gebruik. In het zuidoosten van Australië is een Nederlandse toerist verdronken. De man van 64 was met zijn vrouw op vakantie in de kustplaats Maruya zo'n 300 kilometer ten zuiden van Sydney. Vanwege de hitte ging de man zwemmen, zijn vrouw bleef achter. Even later zag ze haar man zwaaien en schreeuwen om hulp. Surfers haalden hem uit het water, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het weer. Vannacht veel mist en laaghangende bewolking.